9 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft een man van 35 opgepakt... vanwege het steekincident van gisteravond. Toen werden een jongen van 13 en twee meisjes van 15 gestoken... in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. De drie slachtoffers konden na een bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn motief is nog onduidelijk. Terreurgroep IS heeft de aanslag in Londen van gisteren opgeëist. Op de London Bridge stak een man op willekeurige voorbijgangers in. Twee mensen kwamen om, drie anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Hij was een veroordeelde terrorist van 28. IS claimt vaker verantwoordelijk te zijn voor terroristische aanslagen. Het is ook nu niet duidelijk of de groep er echt mee te maken had. Curaçao heeft 89 illegale Venezolanen uitgezet. Advocaten probeerden de uitzetting te voorkomen bij de rechter, maar de zaak is niet behandeld. Volgens advocaten zitten er veel mensen bij die bescherming nodig hebben, maar van wie de zaak niet is onderzocht. De Curaçaose minister van Justitie zegt dat alle ongedocumenteerden zijn gehoord en dat alles volgens de regels is gegaan. Bondscoach Ronald Koeman is niet ontevreden met Oostenrijk als tegenstander in de groepsfase van het EK voetbal volgend jaar. Oranje had het volgens Koelman erger kunnen treffen met bijvoorbeeld Portugal en van de andere mogelijke opponenten. Andere tegenstander in de poolfase wordt Oekraïne. De derde tegenstander wordt pas bekend na de play-offs voor de eindronde in maart. Alle drie de poolwedstrijden van Oranje zijn in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En meer voetbal. Willem II heeft thuis in Tilburg met 4-0 gewonnen van Sparta. De Tilburgers beslisten het duel al vroeg. Het eerste doelpunt viel al na, na vijf minuten. En bij rust was het al 3-0. Willem II is nu al vijf thuisduels op rij ongeslagen. Op dit moment zijn de wedstrijden Fortuna Sittard tegen Groningen... en Heracles tegen ADO Den Haag bezig. Het weer nog. Vannacht en morgen vroeg ligt de vorst en kans op gladheid. De dag begint mistig en bewolkt. Later morgen wel kans op zon bij een graad of zes. Dit was het NOS Journaal.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 Onderweg zometeen Black and Crown, samen met Martina Bud. Maar eerst die Madison Avenue met Don't Call Me Baby. Ik zou denken van, dat is een oud nummer. Nou oud, hè? Het is eh, de Super Disco Club remix. En hij is opnieuw gemaakt voor het 20-jarig bestaan.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 Close your eyes, close your eyes. gotta go. Won't you take me? overal op eh, nummer 1 in de hitlijsten binnengekomen. In Nederland in sommige hitlijsten, niet allemaal natuurlijk. We noemen geen namen, maar hij doet het erg goed. En het is wel grappig als jij een beetje vaste luister bent van de Nightwalk. Dan weet je dat dit nummer al een tijdje meegaat. Want in de zomer, eh, afgelopen zomer moet ik zeggen... hebben we dit plaatje ook al regelmatig gedraaid. Eh, DJ Regard met Ride It. Ik heb nog wel een beetje shownieuws voor je. ASM Rocky. Die doneert de opbrengsten van het concert dat hij op 11 december in Stockholm geeft aan een Zweedse organisatie die asielzoekers bijstaat. dat de rapper in afwachting van zijn rechtszaken vanwege mishandeling een maand vast zat in dat land, wilde hij iets doen voor de mensen die niet het geluk hebben een beroemdheid te zijn. Zo vertelde hij het afgelopen dinsdag bij het TMZ. En ik heb ook nog nieuws over rapper Jeru. Hij wordt niet langer vervolgd in de civiele zaak die gedeputeerde gedupeerden van het mislukte Fire Festival tegen hem en anderen hadden aangespannen. Volgens de rechter kunnen de eisers niet aantonen dat ze hun festivalkaart hebben gekocht door promotie die de rapper heeft gemaakt voor het festival. Zo meldt The Guardian afgelopen dinsdag. Ja, een hoop gedoe geweest, hè, maar eh, ja, <laughs> hij, heeft toch gelijk gekregen van de rechter. Dus eh, hij heeft weer een geluk bij een ongeluk, anders had dat een heleboel geld gekost, denk ik. CFM's antwoord, de Nightwalk. Volgende artiest is er eentje die aardig aan de weg timmert. I don't need your car. I don't need a smoke on your bouncy car. I don't need your drink. I don't need the gold on your pinky ring. don't think I'm a fan because of the likes on your Instagram. you're pulling out right in your belly. Cause you guys just don't impress me. I am what you on, Hey, don't think I'm a fan. Because of the lights on your Instagram. Hey. Na, na, na, ZFM. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. You always hear people talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind. Free your soul. Free your body. Free your mind. Free your soul. talking about through your mind, through your body, through your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. dat was muziek van de 21-jarige Kim Krijnen. Ze wist op haar 15e al dat ze DJ wilde worden. En Push the Feeling On was haar eerste plaat die uitgebracht werd bij eh, Spinning Records. En Kim K heeft een nieuwe track, The One, en die hoorde je zojuist. Kim K voor Chris Lake en Solardo met Free Your Body. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat een leuke feest om gaan op deze zaterdag. 30 november, de laatste zaterdag van... Eh, tot de maand november, dat is de tijd voor eh, december, hè? Kerst en eh, Sinterklaas natuurlijk.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 Natuurlijk eh, onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft de line-up in handen. En hij boekt ook al die DJ's. Eh, vanavond heeft hij meegenomen Plastic Frank, Jetro Galoon en de MC Janto. Dat vanavond in Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En hebben we nog een wekelijks feestje. Als we iets verder doorlopen. En we houden Escape aan de linkerhand. en de rechterhand aan de overkant hebben we dan eh, Club R. Dat is vanavond uh, Vakveen. Begint ook om 11 uur, nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website r.nl met uh, eh, Asafar, Young Allens, K.E. en Mensa. Dat vanavond dus in Club R, Vakveen. En nog een wekelijks feestje is Encore vanavond, de Encore J1. Begint rond de klok van middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En de muziek is natuurlijk altijd hip-hop en RB als je daarvan houdt voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Met Joe DJ Prime, Westfriend en Diamond Delano. En hosted bij Osbands. Vanavond dus Ancor Amsterdam met J1 daar aanwezig. Nog een leuk feestje vanavond is eh, Vunzige Deuntjes. In eh, Bitterzoet begint rond eh, half twaalf. Duurt tot vier uur vannacht. In de Spuistraat natuurlijk. En ook dat is... Uh, hip-hop, RB en dancehall. Punzigedeuntjes.nl, daar vind je meer informatie. Of eh, bitterzoet.com. Met Dwayne Franklin, Dave Nunes en Nicky Adriana. En hosted bij Claudio. Vanavond dus Funzige Deuntjes in Bitterzoet. En tot zover een korte party-update. Door met muziek, want zie nou ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, de laatste zaterdag van, eh, van de maand november. Muziek, Global DJ's en Danny Marquez met Work. Don't you take your broom and sweep my yard. You better brush it good, or we go fall apart. Don't give me no shortcut thing. You have all day and night. I had to satisfy, so you better do it right. afraid to fail. No. Mario Zandvoort. Mario, Mario Zandvoort. Dat was Simon Kitso met Might Be Dope. En daarvoor hoorde je de Global DJ's en Danny Marquez met Work. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair? En kan je zeker verwachten als je dit weekend nog gaat stappen... of in ieder geval vanavond. Deze week op 10, Harry Romero met Mood Vision... Op 9, Robosonic en EM, uh, eh, nee, EPMD. Met For The People, de Lillian uh, eh, Barrientos remix. Op 8, MK en Sony Fodera met One Night Fusing Rafaella. Op 7, Low Stabba met Sunshine. Op 6 deze week, Nala Rasdar met Get Your Freak On, de Kevin McKay remix. En op 5, Louis Vega en de Martinez met Let It Go. Op 4 Happy Clappers met I Believe, the Cube Guy remix. Op 3 Endor met Pump It Up. Deze week op 2. Bijzondere nummer 2. Plaat op 6 weken op nummer 1 gestaan in de Nightwalk 10. En deze week gezakt naar nummer 1. Het was eh, nummer 2, moet ik zeggen. Het was Cassie met Shine On Me. dat betekent dat we deze week een nieuw nummer 1 hebben. Vorige week heb je hem ook al gehoord. Ofaya doet het erg goed. Soldier, de klapmix, je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. I'm a soldier for you. Two Guys met I Love It, de klapmix. En daarvoor de nummer 1 uit de Nightwalk 10. Het was Ovaya met Soldier. En tot zover ook het eerste uur van de Walk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer.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 Dus nog genoeg reden om lekker te blijven luisteren. Zometeen als het lukt nog eh, Vice. Fusing uh, eh, Lania met Stars. Maar nu is radio Vanussi met Funky Rhythm. Ik zeg tot zometeen na de break. funk with the rhythm.